Onderzoek moet uitwijzen van wie de resten zijn. De politie was afgekomen op een melding dat er was geschoten in het centrum van Nashville. Ter plaatse ontdekten ze de camper... Maar uit de opgenomen boodschap klonk dat iedereen moest vluchten... omdat het voertuig de lucht in zou vliegen. Even later gebeurde dat ook. Volgens de politie lag er een bom in de wagen. Er raakten ook drie mensen gewond en er ontstond veel schade aan gebouwen. In Den Haag is de afgelopen avond een man onwel geworden... toen hij werd aangehouden door de politie. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht... Politie wilde de man van 39 uit Polen aanhouden... omdat hij onder invloed zou zijn van drank of drugs. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Ruim 4500 vrachtwagens die waren gestrand in Dover... zijn vandaag het kanaal overgestoken. De Britse regering had 1100 militairen gestuurd... om coronatesten af te nemen bij de chauffeurs. Ook Polen stuurde een medisch team om te assisteren. Volgens de Britse minister van Transport werden ruim 10.000 testen afgenomen... en daarvan bleken er 24 positief. Frankrijk had zijn grens dichtgegooid nadat er in het Verenigd Koninkrijk... een gemuteerde variant van het coronavirus was opgedoken. Vanaf maandag moeten alle reizigers die Turkije binnen willen komen... een negatieve coronatest kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud. Passagiers die niet in het bezit zijn van zo'n document... mogen het vliegtuig niet in. Daarnaast moeten passagiers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Denemarken na aankomst in quarantaine, ook als ze negatief getest waren voor vertrek. Het weer in de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe.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 fijne dagen en een voorzitter.